Citydijkers met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft voor de zevende keer dit jaar een vermoedelijke rakettest uitgevoerd. Het leger van buurland Zuid-Korea meldt dat er een projectiel in zee terecht is gekomen. Om wat voor wapen het gaat is onduidelijk. Japan benadrukte dat de rakettest in strijd is met VN-verdragen. Noord-Korea heeft het aantal rakettesten de afgelopen maanden opgevoerd... vermoedelijk om druk uit te oefenen op het Westen om onderhandelingen weer op te starten... Het land wil af van sancties die juist zijn ingesteld vanwege het wapenprogramma. In Congo zijn 50 mensen ter dood veroordeeld vanwege de moord op twee experts van de Verenigde Naties. In werkelijkheid komt de straf neer op levenslang, omdat Congo sinds begin deze eeuw al geen doodstraffen meer uitvoert. De twee VN-experts werden in 2017 ontvoerd en geëxecuteerd door gewapende mannen. Ze waren in de regio Kassai om onderzoek te doen naar mensenrechten schendingen. In het noorden en oosten van het land heeft de harde wind afgelopen avond voor problemen gezorgd. Uit onder meer Drenthe en Friesland kwamen meldingen binnen van omgevallen bomen en schade aan woningen. In Groningen waaiden meerdere panelen los van het gebouw van de Gasunie. Een deel van de ringweg werd daardoor afgesloten. De brandweer zegt dat het gevaar inmiddels is geweken, maar de ringweg blijft nog wel in ieder geval tot vanochtend nog afgesloten. Ook elders in Europa heeft het stormachtige weer tot problemen geleid. In Engeland en in Schotland kwamen twee mensen om door omvallende bomen... en zaten 130.000 mensen tijdelijk zonder stroom door omgevallen hoogspanningskabels. In Duitsland en Denemarken is het treinverkeer deels stilgelegd. Ook zijn meerdere bruggen in Denemarken tot vanochtend afgesloten. Het weer in het noordoosten valt momenteel nog wat regen. Verder veel wind, vooral in het noordelijk kustgebied. De komende uren neemt de wind af en dan wordt het 7 graden vlak aan zee tot 2 in het zuiden van Limburg.